regering van Sint Maarten is op de valreep akkoord gegaan de voorwaarden die Nederland stelt aan financiering van de wederopbouw. Premier Marlin verzette zich daartegen, maar gaat nu toch overstag onder druk van zijn coalitiegenoten. De weg is nu vrij voor een fonds van 200 tot 300 miljoen euro voor het herstel van de schade die is ontstaan door orkaan Irma. De drie linkse oppositiepartijen komen met een gezamenlijk alternatief voor het regeerakkoord. GroenLinks, SP en PvdA willen af van de plannen om de BTW te verhogen. Ook vinden ze dat leraren, agenten, verpleegkundigen en militairen meer loon moeten krijgen. Dat zou dan betaald moeten worden door alle voordelen die het kabinet aan grote bedrijven wil geven. Om die dan weer terug te draaien. De man die door tv-maker Jellebrand Korsius wordt beschuldigd van verkrachting... heeft het ontkend in het tv-programma Pauw. De beschuldigde tv-producent Gijs van Dam heeft aangifte gedaan tegen Brand Korsius... wegens smaad en laster. Van Dam zei in het programma dat hij in 2002 wel seks heeft gehad met Brand maar dat dat met wederzijdse instemming was. Mannen waren allebei midden twintig. Op speciale terrorismeafdelingen in Nederlandse gevangenissen worden gedetineerden inhumaan behandeld. Dat staat in een rapport van onder meer Amnesty International. Op de afdelingen in Rotterdam en Vught zouden gedetineerden te lang eenzaam worden opgesloten en moeten ze vaak vernederende visitaties ondergaan. Amnesty wil dat de strenge maatregelen worden gestaakt... en dat eerst wordt bekeken of ze wel noodzakelijk en proportioneel zijn. De organisatie achter de International Emmy Awards heeft een prijs voor Kevin Spacey ingetrokken. De acteur zou op 20 november een oeuvreprijs krijgen, maar omdat iemand zijn aangerand gaat dat niet door. Het weer tot slot, overwegende wolk, soms regen en het is droog daarna bij 10 tot 13 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan 50 files, goed voor 225 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A4 richting Amsterdam. 5 kilometer bij Hoogmaarden met een kwartier vertraging. En op de A12 Den Haag naar Utrecht. Daar staat tussen rewek en Harmelen 15 kilometer file door een ongeluk iets verderop bij Kroop het Oude Rijn. Maar daar zijn wel alle rijstroken weer vrij. Op de A15 Europort richting Gorkum. Daar staat tussen Rotterdam Charloos en Hendrik Ido Ambacht 7 kilometer file door opruimwerkzaamheden. En op de A20 richting Gouda. Bij Rotterdam Centrum 7 kilometer door een kapotte auto. Vertraging ongeveer een half uur, want bij Rotterdam Centrum is één reis ook dicht.